Eefje kunnen met het NOS-journaal. De gemiddelde leeftijd waarop werknemers vorig jaar met pensioen gingen... was 64 jaar en 10 maanden. dat is vijf maanden hoger dan in 2016. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Begin deze eeuw lag de gemiddelde pensioenleeftijd net onder de 61. Die leeftijd begon in 2007 te stijgen door regelgeving en wetswijzigingen. Het aantal mensen dat voor hun 65ste met pensioen gaat is drastisch gedaald van bijna 90% in 2006 naar nog geen 40% in 2017. De Verenigde Staten stappen uit de VN-Mensenrechtenraad... die zich richt op de naleving van mensenrechtenverdragen. Het nieuws hing al in de lucht. VN-ambassadeur Haley heeft het nu bevestigd. Ze noemt de raad zijn naam niet waard. Amerika dreigt al langer met een vertrek... omdat de raad bevooroordeeld zou zijn... Vorig jaar noemde Haley de Mensenrechtenraad chronisch anti israëlisch en eiste ze verbetering. In mei stemde de raad voor een onderzoek naar het recente Israëlische optreden in de Gazastrook. De VN noemt het teleurstellend dat de VS uit de Mensenrechtenraad stapt. Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft alle informatie over de financiering van moskeeën vanuit conservatieve golfstaten openbaar gemaakt. Hij deed dat op verzoek van de Kamer nadat Nieuwsuur en NRC hadden onthuld dat zeker 30 islamitische organisaties geld hadden gevraagd of gekregen uit Kuwait en Saoedi-Arabië. Financiering vanuit conservatieve golfstaten is omstreden vanwege de angst dat daarmee extremisme wordt geïmporteerd. En op het WK voetbal heeft gastland Rusland Egypte verslagen. In Sint-Petersburg werd het 3-1 voor de Russen die donderdag met 5-0 van Saudi-Arabië wonnen. En eerder versloeg Senegal Polen met 2-1.